Voorspoedige start. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Russische oppositieleider Alexei Navalny mag niet deelnemen aan de presidentsverkiezingen in Rusland in maart. De Centrale Kiescommissie stelt dat dat niet kan omdat hij ooit is veroordeeld, onder meer voor het verduisteren van een partij hout en voor het organiseren van politieke manifestaties zonder toestemming. Navalny roept nu op tot een boycott van de verkiezingen. Hij noemt het proces tegen hem politiek gemotiveerd. Gisteren werd bekend dat Navalny's kandidatuur lokaal genoeg steun had. In het voorgeschreven aantal van 20 Russische steden kreeg Navalny 500 steunbetuigingen voor zijn nominatie. Volgens peilingen steunt overigens 80% van de Russen Poetin. Die doet mee als onafhankelijke kandidaat. Luchtvaartmaatschappij Emirates heeft de vluchten tussen Tunis en Dubai opgeschort uit angst voor een aanslag. De luchtvaartmaatschappij zegt dat volgens informatie van Tunesische veiligheidsdiensten een aantal vrouwen met een Tunesisch paspoort een terreurdaad wil plegen. Dat meldt het Tunesisch persbureau TAP. Dat Emirates vandaag, vandaag op last van de autoriteiten de vluchten van en naar Tunis zou opschorten was gisteren al bekend. Het was toen nog niet duidelijk waarom de maatschappij uit Dubai dat deed. Hoe lang de luchtvaartmaatschappij stopt met het vliegen op Tunis is niet bekend. Ook is verder weinig duidelijk over de terreurdreiging zelf. Spoorbeheerder ProRail gaat aangifte doen tegen de mensen die gisteravond in Amsterdam en Den Bosch rijdende treinen hebben bekogeld met zwaar vuurwerk. Eén trein in Amsterdam werd geraakt. De machinist schrok daar zo van dat hij op Amsterdam Centraal moest worden opgevangen. Volgens ProRail kon hij wel weer verder. ProRail noemde de actie volkomen idioot en zei dat hij tot gevaarlijke situaties had kunnen leiden. Het weer, het is bewolkt, maar bijna overal droog. Vannacht een enige tijd regen. In de ochtend breekt de zon door, maar er kan nog een enkele bui vallen. Temperatuur morgen 7 graden. De wind kan krachtig zijn, aan zee en op de wadden soms hard of stormachtig met zware windstoten.